moeten vanaf april een tweede ticket boeken. Ze krijgen erop wel 25% korting, zegt de luchtvaartmaatschappij. Een vliegtuigstoel is 42 centimeter breed. Een tweede stoel is verplicht als de leuningen niet meer op en neer kunnen. Dan komt de veiligheid en het comfort van de reiziger en die van anderen in gevaar, stelt de KLM. Als een vliegtuig niet is volgeboekt, is de tweede plek gratis. Air France KLM is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die de tax voor dikke mensen gaat invoeren. In Amerika bestaat de tax al wel. Het Openbaar Ministerie gaat tijdens de rechtszaak tegen Geert Wilders mogelijk vrijspraak eisen. Dat heeft het OM aan de NOS laten weten. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat, discriminatie en het beledigen van moslims. Justitie is er niet van overtuigd dat de uitlatingen van de PVV-leider in strijd zijn met de wet en dus strafbaar. De strafzaak begint morgen. Het Openbaar Ministerie is nooit voorstander geweest van het proces. Justitie noemde de uitspraken van Wilders eerder kwetsend, maar niet strafbaar. Tegenstanders van Wilders zijn het daar niet mee eens en gingen in beroep bij het Hof in Amsterdam. Dat bepaalde dat de uitspraken wel strafbaar zijn, met als gevolg dat het OM Wilders moet vervolgen. Justitie kijkt het proces nu aan en bepaalt na afloop of er vrijspraak wordt geëist. De SP heeft vorig jaar de meeste schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer. Volgens vandaag gepresenteerde cijfers diende de partij 742 vragen in... en dat zijn er veel meer dan de nummer 2, het CDA. De SP voert de ranglijst van vragenstellers al jaren aan. Uit de cijfers blijkt verder dat voor het eerst in jaren het aantal spoeddebatten is gedaald.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 Gepresenteerd door Patricia Ramar en Tom Hendricks. Dat was toch niet Django Reinhardt? Nee, dat was niet Django Reinhardt. Maar wel daarop een totaal geïnspireerde band. de Robin Nolan Trio. Een, vind ik erg goed Nederlands talent. Zo, ik zal even mijn bril uitzetten, want het gaat <laughs> heel ingewikkeld. Ehm, I'll See You In My Dreams was het nummer. Ja. Ehm, ik heb dit bandje ontdekt omdat ik Simon Planting, de basspeler, uh, eventjes persoonlijk heb gekend. Een lokale man trouwens, die mhm. woont heel dichtbij. Oh ja? Ja, en die heeft bij Mathilde Santing gespeeld. En eh, daar heb ik een paar foto's van gemaakt, de band leren kennen en dergelijke. Dus voor mij een leuk persoonlijk eh, stukje. Ehm, Robin Nolan geeft zelf gitaarles. Dus als iemand echt gypsy jazz wil leren, dan zou ik zeggen... <laughs> volg deze geweldige man. <laughs> Dus erg interessant. En ik heb nog een paar leuke weetjes. Want George Harrison hebben deze mensen... Wat is endorsed in het Nederlands? Dat ze hun geld geven om eh, te produceren en dergelijke. Geen idee. Ja, ondersteund door George Harrison voor zijn, voor zijn overlijden. Gesponsord dus. Sponsor, ja. Willie Nelson heeft, heeft ze op straat horen spelen en heeft blijkbaar gezegd... You play a mighty fine guitar, Robert <laughs> Nolan. <laughs> We horen hem zo zeggen. Goed, je hebt me nog een cd gegeven. Wie is dat of wat is dat? Harry Connick Jr. Met het nummer You're Never Fully Dressed Without a Smile. Deze man vind ik ook geweldig, want iedereen denkt... ach, een acteur die weer ook gaat zingen. Helemaal niet waar. Hij is ook vanaf zijn jongste dagen door zijn ouders opgeleid. Op zijn derde heeft hij al piano leren spelen. Op zijn zesde speelde hij openbaar. En op zijn tiende nam hij zijn eerste jazzplaat op. Dus wat dat kan, was zijn wat eerste Wat kan er misgaan? Ja. Hey, hobo man, hey, dapper Dan, you've both got your style, but brother, you're never fully dressed without a smile. Now your clothes may be bold, Brummely. they stand out a mile. But brother, you're never fully dressed without a smile. Who cares what they're wearing on Main Street or Savile Row? what you wear from ear to ear, and not from head to toe. That matters. So, senator, so janitor, so long for a while. Remember, you're never fully dressed without a smile. a dream or two. But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now, it may not seem We're drifting, and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. No one knows better than that luck keeps passing me by. That's fate. But with you there at my side, I'll soon be turning the tide. Just wait. As long as I've got arms to cling at all. It's you that I'll be clinging to. And all the dreams I dream, big or borrow, on some bright tomorrow, they'll all come true. And all my bright tomorrows Mathilde Something met All My Tomorrows. Een beetje on-Nederlands. On-Nederlands? Ja. vind je? Ja. Oké. Vond het heel mooi. Ja, vind ik heel prachtig omdat het zo simpel is, alleen met het gitaartje erbij. Ja. Van heb ik een onroerend verhaal, heel kort. Dat vond ik zo schattig. Dat ze op de vijfde zangles ging nemen. En dat ze jarenlang de moeder alleen maar toezong. Die heeft ze dus niet meer aangesproken. <laughs> Leuk. Oorlog en vrede. Anna Karenina. Wat hebben deze wereldwerken, eh, werken moet ik zeggen, te hmm. maken met jazz? Ze zijn geschreven door Leo Tolstoy, een Rus, en zijn achter-achterkleindochter, Victoria Tolstoy, is in Zweden een gevierd jazzzangeres. Ze wordt werd geboren in 1974 als Victoria Kjellberg, maar stamt in rechte lijn van opa Leo af. En waarom dan ook niet zijn naam gebruiken? Victoria scoort hoog, al heeft zij nimmer zangonderwijs gehad. En in de toekomst zal ik meer van haar laten horen. Hier is de kennismaking Victoria Tolstoy met Old and Wise. As far as my eyes can see deepest thoughts. To those I Het was een beetje warmbloedige jazz dankzij het letten ritme. Def Ser Amor, gecomponeerd door gitarist Baden Powell en door hem in 65 gespeeld samen met onder andere de ademloze fluitist Herbie is <laughs> Patricia. Inderdaad, ademloos. Eh, onophoudelijk. Ik ga beginnen met Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dus twee van de favorieten eh, bij elkaar. Eh, Ella bekend. Ik heb toevallig vorig jaar een documentaire over haar gezien. BBC is daar geweldig voor. En ja, zoals we net eh, mee begonnen, raakte het mij heel erg... omdat ze bij de ouders al op de 15e kwijt was. En ook op straat woonde. Bla, bla, bla, bijna in de jazz. <laughs> maar wat mij nog meer raakte was... Ehm, dat in die tijd het niet dan was dat zwarte dus gewoon door een entree konden lopen. En dat soort dingen. Dat ze via de achterdeur naar binnen geloodst werd. En hmm. toiletten niet eens mocht gebruiken. Dat heeft me heel erg geraakt. Dat is natuurlijk iets wat wij in deze tijd helemaal niet eens over nadenken meer. Dat is een van de redenen waarom Nina Simone zo vaak in Europa was. Ja, dat het hier dus wel kon. niet tegen. Ah, wat mooi. Dat wist ik weer niet. Mooi. Nou, dit nummer um, die ik wil spelen, Cheek to Cheek, schijnt ook nogal wat oproeren te hebben, eh, eh, hoe noem je dat? Eh, veroorzaakt. Veroorzaakt, omdat het bijna te sensueel was, mm. de opene lijn. Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, Mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly. the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Hey. gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Ooh. passion is in the stardust of a song and beside a garden wall when the stars were romantisch. Ja, het spijt me heel erg. Zoetsappig romantisch, je hebt geen idee. <laughs> This is just the beginning. Ja, Frank Sinatra hè, met Stardust. Stardust. En volgens mij bij het orkest van Tommy Dorsey, als, ik het goed heb beluisterd. Ja, dat kan heel goed. weet ik niet zeker. Vanmiddag om half drie is de krocht weer veranderd in een jazztempel. Van de week was het een eh, groot schildersatelier... Maar nu staan er weer eh, keurig tafels en stoeltjes. En is het het eerste jazzconcert van eh, dit jaar van de Stichting Jazz in Zandvoort. De muziek wordt altijd verzorgd door het trio Johan Clement, maar dat ziet er vandaag heel anders uit. Misschien dat Erik Timmermans wel aan de bas trekt, maar aan de piano zit eh, vandaag Rob van Kreeveld. En op de drums geen Frits Landersbergen, maar Gijs Dijkhuizen. En als gast ditmaal Jasper Blom. Op dit moment een van de belangrijkste tenorsaxofonisten in de Nederlandse jazz. Hij studeerde in, 19, studeerde in 1989 cum laude af aan het conservatorium in Rotterdam. Vertrok daarna naar New York om te lessen bij onder andere Joe Lafeno, David Liebman en Bob Brookmeyer. Terug in Nederland was hij op tal van jazzfronten actief. Met eigen combo's en in combo's van anderen. En Jasper Blom wordt ook veel gevraagd als speler in orkest als het Metropoolorkest en het Jazzorkest van het Concertgebouw. Hij won tweemaal de European Jazz Award en is intussen te bedrijven door ook nog hoofddocent jazzsaxofoon aan het Amsterdamse Conservatorium. En toch vond Jasper Blom nog even tijd om vanmiddag vanaf half drie in de krocht de zaal met zijn klanken te vullen. Half drie dus in de krocht. Ik kon geen echte opname van Jasper Bon vinden, maar hier is een opname waarin hij dus speelt met het orkest van het Concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert in een compositie van Henk eh, Meutgeert, Slow Walk. Ze weten wel geen ophouden. Dit was eh, op verzoek weer eens een eh, nummer van eh, een man die eigenlijk bijna nooit meer gedraaid wordt. Namelijk Unlucky Lester Young. Een van de meest toonaangevende tenorspelers in de geschiedenis van de jazz. Press, zoals hij door zijn vriendin Billie Holiday werd genoemd, leefde slechts bijna 50 jaar. Van 1909 tot 1959. Hij stond bekend om zijn soepele, swingende, zweverige toonzetting en zijn ongebreidelde improvisatietalent. Drugs en drank sloopten hem, maar hij liet prachtige opnamen na, zoals deze Love Me or Leave Me. Met Lester Young dus op tenor, Teddy Wilson op de piano en mm. als ik me niet vergis met zijn broertje Lee Young op de drums. Patricia, wat heb jij nog? Ja, ik ga natuurlijk weer terug naar het voelen. <laughs> ik begin bij eh, Bing Crosby en de Andrew Sisters. Ehm, dit is een nummer dat ik ook weer eventjes heb opgezocht. En eh, het is, zonder het even te verklappen, een Cole Porter lied. Eh, hij heeft een dichter gevonden en een prachtig gedicht waar hij verliefd op werd. En heeft dat gekocht voor 250 dollar van die man. Het werd een gigantisch populair hit. En hij probeerde die man heel liefelijk co-krediet te geven. Maar dat mocht niet van zijn eigen uitgevers. Dus uiteindelijk is dat een eh, lawsuit geworden. En hebben ze enorm moeten vechten daarvoor. Maar het is gelukt. Het is een nummer die binnen 30 minuten is opgenomen. Ze zijn allemaal de studio ingegaan. En kabang. Hoppakee. Dat eh, komt ook niet meer vaak tegen. Eh, en een lied die naar mijn hart geschreven is. een thema die mij heel, ja, heel dicht bij het hart... Ik had hem zelf kunnen schrijven. Don't <laughs> fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. Cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old oh, saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Papa, don't you fence me in. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares and the roses. Baby, don't care for, you don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile. Something he can't conceal. for. He just says his prayers for. I said, baby, just cares for me. George Michael, zou je niet zeggen? My baby just cares for me. Mooi, hè? Er zijn weinig mensen die dit kennen. Ik kan hem ook Georgios Kiratos Panisotou uh, noemen schijnt uh, eh, Griekse, <laughs> Griekse man te zijn. Dat past niet op een, eh, op een cd. Nee, dus, eh, precies. ik spreek het ook waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Ehm, dit is in 1930 geschreven, het originele liedje Jan, voor de film Whoopi. de bekendste versie natuurlijk van Nina Simone. Ook een prachtige uitvoering. Ik moest even kiezen. Maar ik dacht, ik doe even wat, wat minder bekend is misschien. Nou, omdat jij hier de gast bent, mag je nog het programma gaan afsluiten. Waarmee? dan ga ik terug naar mijn, eh, ja, een van mijn geliefde vrouwen, Katie Lang. Eh, geliefd misschien omdat ze zo nomadisch is en van de ene genre de andere over kan stappen. Dat is iets wat ik met mijn kunst en mijn persoonlijk leven ook doe. een van mijn favoriete nummers, Kiss to Build a Dream On. Prachtig nummer die in 35 geschreven is. vraag even niet door wie, daar ben ik niet zo goed in maar pas in 51 opgenomen is, heb oh. ik begrepen. En de originele versie was van uh, Louis Armstrong. Dus ja, schattig liedje. En uh, zal ik deze dan eens misschien uh, opdragen aan mijn partner. Dat vind ik leuk. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part a kiss to build a dream on. aan het einde van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Patricia Ramar en Tom Hendricks. Zoals gebruikelijk eindig ik altijd met We'll Be Together Again. Dit keer gespeeld door het eh, trio van Jeff Hamilton. En het wordt dus voor de muziekliefhebbers kiezen vandaag... of naar de protestantse kerk voor klassiek... of naar de krocht voor jazz. Maar in elk geval, volgende week is er weer CFM Jazz... Wetter zonder verder. Tot ziens. done it all. Things.